Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man een mormoonse kerk aangevallen en daarbij iemand gedood. De dader ramde met een auto de ingang van de kerk en opende het vuur op honderden mensen die aan het bidden waren. De kerk in de buurt van Detroit vloog ook in brand. Naast een dode zijn er zeker negen gewonden. Mogelijk worden er in de afgebrande kerk nog meer slachtoffers gevonden. De dader, een man van 40 uit een plaats in de buurt, werd doodgeschoten door de politie. In het Brabantse Sint-Willebroort is een voetbalwedstrijd vanmiddag volledig uit de hand gelopen. Een ruzie tussen twee spelers leidde tot een vechtpartij waarbij tientallen mensen betrokken waren, schrijft Omroep Brabant. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie iemand die een ruit insloeg. De wedstrijd ging tussen Rood-Wit uit Sint-Willebroort en BSC uit het nabijgelegen Roosendaal. De clubs geven elkaar de schuld van het geweld van vanmiddag. Bij vorige ontmoetingen waren er ook al incidenten. In de rivier de Roer bij Herkenbos in Midden-Limburg is gezocht naar een mogelijke drenkeling. Het gebeurde omdat er langs de kant van het water een lege scootmobiel stond. Tot nu toe is er niemand gevonden. Morgen wordt er verder gezocht. Onduidelijk is of er daadwerkelijk iemand te water is geraakt. Tussen Zwolle en Kampen is een luchtballon op een weg geland. De ballonvaarder zei volgens RTV Oost dat hij dat met opzet deed. Hij wilde niet in een weiland landen omdat hij daarmee de zondagsrust extra zou verstoren. Bij een landing in een weiland moet de ballonvaarder contact opnemen met de landeigenaar om wat zaken af te handelen.